Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Op de Noordzee is een sleepboot door de noordwestenstorm een grote bak verloren. Volgens de kustwacht gebeurde dat zo'n 70 kilometer ten noordwesten van Den Helder. Er is daar sprake van windkracht 8, met uitschieters naar windkracht 9. De sleepboot raakte op volle zee zijn 135 meter lange sleep kwijt. Die is geladen met 15.000 ton stenen. De op drift geraakte bak bedreigde twee boorplatforms, maar volgens de kustwacht is het gevaar inmiddels geweken. De kustwacht heeft extra personeel opgeroepen en andere sleeboot op de losgeslagen bak afgestuurd. En die gaat pas bij daglicht proberen om aan te koppelen. De kustwacht heeft de scheepvaart in de buurt gewaarschuwd via een navigatiebericht. Een Amerikaanse cameraman die besmet was met ebola mag het ziekenhuis snel verlaten. Het ziekenhuis in Nebraska waar de man wordt verpleegd zegt dat hij negatief op het virus heeft getest. De 33-jarige cameraman Ashoka Mukpo was voor de omroep NBC als freelancer aan het werk in Liberia. Toen hij zich ziek voelde, meldde hij zich bij Artsen zonder Grenzen. Hij werd voor behandeling naar de VS overgevlogen en moest in quarantaine. In een verklaring zegt Mukpo dat hij dankbaar is dat hij is hersteld. Hij weet nog steeds niet hoe hij het virus precies heeft opgelopen. Het aantal keren dat de Amsterdamse ambulance moet uitrukken nadat iemand onwel is geraakt door drugsgebruik is de afgelopen tien jaar verdubbeld, stelt de Ambulancedienst Amsterdam. Directeur Erik-Jan van Lieshout zegt in Nieuwsuur dat de ambulance nu zo'n 1500 keer per jaar uitrijdt voor mensen die ziek zijn geworden door drugs. Alcoholgebruik tijdens het stappen houdt het ambulancepersoneel nog meer bezig dan drugsgebruik, stelt Van Lieshout. Voor alcoholvergiftiging moet de ambulance nu 3000 keer per jaar in actie komen ten opzichte van zo'n 2000 keer per jaar tien jaar geleden. Al met al spreekt Van Lieshout van een behoorlijke belasting van de ambulancezorg. Het weer, onstuimig dus, met mogelijk onweer en hagel, veel wind.